Uitvaartondernemingen kunnen het werk nauwelijks aan, zo zeggen begrafenisondernemers in de Gazet van Antwerpen. Volgens hen is het aantal sterfgevallen met zeker 30% gestegen. Deskundigen denken dat de extreme koude van de afgelopen tijd een belangrijke rol speelt. Verzwakte ouderen lopen daardoor snel een zware kou of een longontsteking op, vaak met fatale gevolgen. Verder is het aantal zelfdodingen in België flink toegenomen. De reden daarvan is niet bekend. De Nederlandse staat en ING gaan in beroep tegen het besluit van Europees commissaris Kroes over de steun die ING kreeg. Van de 10 miljard euro aan steun betaalde ING vorig jaar vervroegd 5 miljard terug. Een boete van 2 miljard voor de vervroegde aflossing bracht Nederland niet in rekening. Wat door Kroes werd uitgelegd als extra staatssteun. De Nederlandse staat en ING zijn het daar niet mee eens. Na de staatssteun dwong de Europese Commissie af dat ING zich opsplitste in twee delen. Een verzekeringstak en een bankentak. Het beroep is ook bedoeld om te voorkomen dat bij een nieuwe vervroegde aflossing de commissie weer eisen stelt aan de structuur van de ING. In Luik is de zoektocht naar slachtoffers van het ingestorte appartementencomplex hervat. Het werk werd enige uren stilgelegd om de muren van de huizen naast het ingestorte pand te stutten. Inmiddels is het dodental opgelopen tot negen en gevreesd wordt dat het dodental nog zal stijgen. Nog steeds is niet duidelijk hoeveel mensen er precies in het pand aanwezig waren tijdens de gasexplosie. Naast de negen doden zijn er 21 gewonden van wie er twee slecht aan toe zijn. Identificatie van de lichamen is moeilijk, omdat sommige lijken verbrand zijn. Gistermiddag werd nog een meisje van 13 gewond onder het puin vandaan gehaald. Het weer winterse buien, zowel door sneeuw en hagel als door opvriezing kan het overal zeer glad zijn. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon. Het wordt 5 graden aan zee en 2 graden in het binnenland.